Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De nieuwe inburgeringswet werkt niet, blijkt het cijfers van de Rekenkamer. Die meldt dat sinds de invoering van de wet in 2013 nog maar 4 op de 10 mensen slagen. Voorheen waren dat er 8 op de 10. Volgens de Rekenkamer is ook de prikkel verdwenen om op hoger taalniveau examen te doen. Statushouders beheersen daardoor minder goed de Nederlandse taal. En dat maakt het moeilijker een baan te vinden. PvdA-leider en vicepremier Ascher heeft flink uitgehaald naar premier Rutte. Hij noemt hem een slap aftreksel van een populist. Ascher zei dat in het Haags College. Hij heeft kritiek op een advertentie van de VVD. Daarin zegt lijsttrekker Rutte dat iedereen die niet kan leven met de fundamentele waarden van Nederland, maar beter kan vertrekken. Volgens Ascher zaait Rutte cynisme en flirt de VVD met de onzekerheid over de Nederlandse identiteit. Het aantal autodiefstallen is opnieuw afgenomen. Vorig jaar werden ruim 9000 wagens gestolen, 9% minder dan in 2015, meldt de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Ook werden meer auto's teruggevonden, een kleine 40 Het populairste merk om te stelen blijft Volkswagen, vooral het type Golf. Op plaats 2 en 3 staan BMW en Audi. Steeds minder mensen gaan failliet. Vorig jaar waren het er ruim 1500, een kwart minder dan in 2015. Volgens het CBS is het aantal persoonlijke faillissementen voor het derde jaar op rij gedaald en is nu het laagste punt sinds 2000 bereikt. Het hoogtepunt was in 2013, toen werden ruim 4000 mensen failliet verklaard. De meeste faillissementen waren relatief in Overijssel, de minste in Friesland. Het weer verspreid over het land kan wat sneeuw vallen of ijzel met kans op gladheid. Later vanochtend verdwijnt de gladheid. Het blijft dan droog, af en toe wat zon, ongeveer 3 graden. En dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat wieder bij knooppunt Hoevelaken 2 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 6. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stad en knooppunt Muidenberg 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Velzen 3. A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 7. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer.